Door Almegens met het NOS-journaal. Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht hoeft van de rechtbank de uitstoot en lozing van Genex niet verder te beperken. Genex is een stof die het bedrijf gebruikt om kunststoffen te maken. De rechtszaak was aangespannen door drinkwaterbedrijf Oazen. Dat wil dat de fabriek minder Genex uitstoot omdat de stof mogelijk kankerverwekkend is. Maar omdat volgens de rechtbank in Den Haag nooit is aangetoond dat de stof schadelijk is, hoeft dat niet. Verdachten van ernstige misdrijven worden verplicht om op de rechtszitting te verschijnen en bij de uitspraak te zijn. Minister Dekker denkt dat daardoor het slachtoffer van een misdrijf zich meer serieus genomen voelt. Het voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord. De verplichting om op de zitting te komen gaat gelden voor verdachten van ernstige zeden- en geweldsdelicten die in voorlopige hechtenis zitten. Dekker wil ook dat de stieffamilie van een overleden slachtoffer gebruik moet kunnen maken van het spreekrecht. In de buurt van de Engelse stad Manchester woedt al dagen een grote heidebrand. Het lukt de brandweer niet om het vuur onder controle te krijgen. Bij de bestrijding wordt daarom nu ook het leger ingezet. Vannacht zijn 100 militairen naar de branden gebracht. Een gebied van 6 vierkante kilometer staat in brand. De brand woedt sinds zondag in natuurgebied de Saddleworth Moor... ten oosten van Manchester. Het vuur kan zich makkelijk verspreiden door de droogte... en de geregeld van richting veranderende wind. De verwachting is dat het nog weken kan duren voor de branden zijn geblust. De omzet van HEMA is in het eerste kwartaal met ruim 1% gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Dat komt volgens het winkelconcern door slecht winterweer en door stakingen in Frankrijk. Het verlies is 6 miljoen euro en dat is een halvering vergeleken met vorig jaar. HEMA staat al bijna een jaar te koop. Een koper is nog altijd niet gevonden. Het weer volop zon, wel wat stapelwolken. 21 graden aan zee en mogelijk 29 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen komt de wind uit het noorden, wordt het iets minder warm dan vandaag. In het weekend wordt het wel weer bijna overal zomers warm.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 En mijn naam is Bart van Weer. We beginnen zo meteen eh, met uh, wat eh, glam rock. Als het een beetje wil lukken tenminste. Ja, daar gaat hij. En dan hoor je zo meteen wat je gehoord hebt en wie het waren. Veel plezier. Ja, Jai van de Rubettes. En die kwam uit 1974 en kwam van hun LP We Can Do. Nee, dat eh, komt zo meteen, eh, meneer Neville. En we begonnen met eh, Dynamite van Mud. En die was van een jaar eerder, uit 1973. En je hoorde net al even een piano. En dat hoort bij het nummer Tell It Like It Is van Aaron Neville. En de mensen die kennen Aaron Neville eigenlijk het beste van hun grote hit samen met Linda Ronstadt, Don't Know Much, eind jaren 80. Maar Aaron had in 1967 al een grote hit als solozanger met Tell It Like It Is. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive. and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me, to love you, then, oh, baby, I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. you So go on and live, baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I tell it like it is. My time and I'm not mm-hmm. Een stemkunstenaar, dat eh, mag je wel zeggen van Aaron Neville. Tell It Like It Is uit het jaar 1967. Voor de volgende zeven nummers gaan we naar het jaar 1968. We hebben namelijk zeven nieuwe binnenkomers op 28 juni 1968. En de eerste zes die staan keurig op volgorde van 40 naar 35. Op 40 de Who en Dogs. The first time we met you were a kennel mate. You gave me a tip, I got me full cast paid. You were holding the greyhound in trap number one. Your white coat was shining in the afternoon sun. young man. What dog's that? Uh, it's a deuce dog, is it? Saturday nights We put all our money on a dog that we like A kiss and a cuddle, an off-meat pie Two dollar tickets and a starry sky it hard. And put 25 nicker please on yellow printer. <laughs> oh, I have watch and find out. Yes, it's shorter isn't it? Yes, I know. It's a good dog. I saw it run at White City just last week. Broke the record. Yellow printer. Nice dog. It's lovely form. Lovely buttocks. Een grappig plaatje van The Who op nummer 40, Dogs... maar het heeft niet heel erg veel gedaan, om het maar zuinig te zeggen. En ook nummer 39 is uh, geen grote hit geworden voor Cliff Richard... wel een leuk nummer. I Love You Forever Today. Love is being friends, she says, going on and on she says True love never ends She says I don't believe a word She says I don't believe a word Love is now for me I say True love needn't come to stay. It can come then slip away. Believe me when I say that love is strictly for today. Love is many things to many people. just know what it means to me. Love is tie me down to many people. For me, if it's right, then it's got to be free. look ahead to say tomorrow I'll still feel this way. Who knows what games we both might play, but this I'm gonna say. I'll love you forever today. All. Love You Forever Today. En dat was Cliff Richard. En nieuwe binnenkomers hebben we in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld deze op 38. I am the god of hellfire. And I bring you fire. Arthur Brown met Fire Up 38. Eh, en dat werd dan wel gewoon een nummer 1 hit. Eh, de volgende is dat weer niet geworden. Sterker nog, de top 20 ook niet gehaald. Op 37 binnen de Monkeys en D.W. Washburn. D.W. Washburn I heard a sweet boy say D.W. This is your lucky day. A hot bowl of soup is waiting. gezegd denk ik dat het eh, als instrumentaal nummer... meer succes zou hebben gehad voor de Monkeys. D.W. Washburn, en die kwam binnen op nummer 37. En één plekje hoger, R. Dean Taylor en Gotta See Jane. dark night, driving through the pounding rain, I gotta see Jane. Windshield wipers splishing, splashing, calling out her name, just gotta see Jane. I left her arms to find my way, to find a place for me in the Dean Taylor, nummer 36 nieuw met Garcy Jane. Over de volgende plaat hebben we het in ZFM Lunch al gehad. Eh, want toen werd er gevraagd, wat, wat zit er in je programma voor vanmiddag? Het is eigenlijk deze van eh, Richard Harris, eh, MacArthur Park. En dat is dan ook de grootste hit die er uit de zeven nieuwe tevoorschijn is gekomen. Ga er maar even ruim zeven minuten voor zitten. Nieuw op 35.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 Eh, MacArthur Park van Richard Harris. En dat is een wereldwijde hit geworden voor hem. En terecht natuurlijk. Want Ruud en ik waren het er ook al over eens... dat de uitvoering van Donna Summer is niet slecht... maar deze is gewoon met voorsprong de beste. Oké, en dan gaan we nu naar de nummer 1... en dat is natuurlijk bij uh, uitstek sowieso... Klapper van de week, De klapper van de week. En die komt van eh, ehm, Esther en Abi Ovarim. En dat nummer heet One More Dance op 21. your husband. go home. the will's to be read. What's that you said? I said the will's to be read. Oh, no, no, my dear friends. This is no time to dance. I must go dat was eh, Mike Oldfield. We in de ZFM Lunch hadden we zijn oudere zuster al, Sally Oldfield. En nu Mike dus met eh, Portsmouth uit 1976. Maar heel bijzonder is, het origineel van dit nummer komt uit 1701. 1701. Dat is, ja, dat is, dat is 300 jaar oud. Dat is heel oud. Oh. je moet er aan denken. Oké, dat was hem dus, Mike Oldfield. Dan zijn we nu toe aan de tip van Willem. En die komt vandaag uit uh, Volendam. Het zijn de Cats. En het nummer komt eh, van het album Cats A Glow. En Willem had al aangegeven dat eh, er zijn meerdere uitvoeringen van het nummer wat we zo gaan draaien. Maar die van Cats A Glow, die daarop staat, vond Willem de beste. En die komt uit 1971. The Cats. En If You'll Be My Woman. tip van Willem, de Cats. Met If You'll Be My Woman van het album Cats A Glow uit 1971. Een geweldig mooie keuze. En ook Hans Wassenaar is het daar volledig mee eens. En de groet ook dus aan Willem. Eh, oké, hebben we dat ook weer gehad. Dan gaan we nu naar uh, eh, McGinnis Flint. Die hebben twee hits gehad. Eh, de eerste was When I'm Dead and Gone. Ja, dat vond ik nou niet zo <laughs> toepasselijk, moet ik zeggen. Dus heb ik de tweede maar gekozen. En dat is de Molten Body Blues. Dennis Flint. En eh, dat was een groep van vier personen. En die andere twee, dat waren de heren Gallagher en Lyle. Malt en Barley Blues uit 71. We gaan naar een top 100 hit uit het jaar 1964. The Four Seasons en Ragdoll. me singing Singing the Blues. En dat was de Guy Mitchell, een van mijn favoriete zangers uit de jaren 50. En dit kwam uit het jaar 1957.